waaruit dat zou blijken. De NAM heeft als financieel verantwoordelijke van de schade belang bij een zo goedkoop mogelijke versterkingsactie, dus mag zich er niet mee bemoeien. Volgens het Dagblad van het Noorden dat de hand op de mail wist te leggen staan er berekeningen, analyses en standpunten in over de versterking van 1588 huizen. Minister Wiebes moet nog bepalen of die woningen gesloopt of versterkt moeten worden. De Britse militaire aanwezigheid in Afghanistan wordt flink uitgebreid. Premier May heeft aangekondigd dat er ruim 400 extra militairen heen gaan, bovenop de 700 die er al zitten. Het besluit volgt op een verzoek van de Amerikaanse president Trump, die vroeg NAVO-bondgenoten meer te doen in Afghanistan. President Trump is vandaag en morgen in Brussel voor een NAVO-top. Rond het bezoek hangt een gespannen sfeer. Het gebrek aan financiële solidariteit onder de bondgenoten... en Trumps frustraties over de handelsrelatie tussen de VS en Europa... dreigen de top te domineren. Studenten aan universiteiten en hogescholen hoeven voor hun eerste jaar voortaan maar de helft van het collegegeld te betalen. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister van Engelshoven. De korting is alleen voor mensen die nog niet eerder hebben gestudeerd. Nieuwe studenten betalen komend schooljaar zo'n 1000 euro in plaats van ruim 2000 euro. De reddingsoperatie voor het Thaise voetbalteam dreigde op het laatste moment nog fout, gegaan, fout te gaan. De waterpompen begaven het kort nadat de jongens en hun coach waren geëvacueerd. Reddingswerkers die nog in de god waren dreigden daardoor ingesloten te raken. Met de geredde voetballers gaat het goed. Zes van hen hebben wel een lichte longinfectie.